So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Wat een geweldig liefdeslied, toch? God only knows how I feel about you. En dat op een sombere zondagmorgen, toch? Hmm, de Beach Boys. Geweldig. Mooie muziek om de zondag lekker een beetje te beginnen. Nou ja, het is al natuurlijk een paar uurtjes begonnen, maar we beginnen nu echt. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En we beginnen de zondagmorgen natuurlijk met easy listening, waaronder mooie muziek van Cat Stevens.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 Suddenly. En Cat Stevens. Ach, een wonderschoon nummer. Hmm, voor bij de koffie. Morning has broken. Over een eh, kwartiertje ongeveer hier in de show gaan we praten over maak verborgen dieren zichtbaar een eh, gesprek met de mensen van Foodwatch. Want er zitten wel eens dierlijke producten in. Ja, wat je zou denken, vegetarische producten. Men wil dus dat dat duidelijker wordt. Je hoort het straks hier in de show. Dan wordt het allemaal uitgelegd door uh, eh, Nicole van Gemer.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 En de vraag is of er nog uh, eh, 9 miljoen fietsen staan daar. Of misschien zijn het er wel 12 miljoen intussen. Hè? Wie zal het zeggen? Ik ben er wel geweest in Beijing en um, nou, daar rijden eigenlijk meer elektrische scooters dan fietsen, zou ik bijna zeggen. Maar goed, Tot even terzijde. Wel een lekker nummer van Katie Malua, 9 Million Bicycles. En Natalie en Bruglia met Torn hier bij ZVL. De mooiste muziek op deze zondagmorgen, terwijl wij hier aan de mega Bokkenpotjes zijn. <laughs> Ja, allemachtig. Ja, je hebt van die hele kleintjes. Je hebt van die gewone, maar je hebt ook van die mega uh, bokkenpoten. En daar zijn we dus nu van aan het smullen. Hier bij ZVL. Dus daarom is het ook zo gezellig. Ondanks dat het een sombere dag is. En buiten inmiddels een graad of 10, bijna 11 graden. Groepset VL. Wat een liefde. Man, man, man. Op deze sombere zondagmorgen kunnen we wel gebruiken. Hè? Hartverwarmende muziek van Al Green. Let's stay together. Prachtig. En Dusty Springfield met You Don't Have To Say You Love Me. Ze zag het al in zijn ogen. Dus, zo zit dat. Zometeen eh, gaan we dus praten met ehm, Nicole van Gemert. Herman de Bruin gaat met haar praten over ja, dieren in voedsel. En waarvan je denkt, huh, daar zit toch geen dier in? En dat is dan toch het geval. Je hoort het. Zometeen naar Randy Crawford en One Day I Will Fly Away. Ik ga praten over verborgen dieren die zichtbaar moeten worden. En dat doe ik met Nicole van Gemertjes van de stichting Foodwatch en in de uitzending. Eh, Nicole, welkom. Dankjewel. Uh, wat zijn eh, verborgen dieren? Verborgen dieren zijn eigenlijk eh, dieren, eh, dode dieren die in ons voedsel zitten, maar die niet als zodanig op een etiket staan. Dus bijvoorbeeld eh, koeien, varkens, mouwen. dat zijn allerlei ingrediënten of delen van die dieren worden gebruikt als ingrediënten. Mhm. Maar de consument die iets wil kopen, ziet dat eigenlijk niet door allerlei rare benamingen. Ik zag ook ergens dat er, je kan zeggen, ja, wat voor dieren worden er dan gebruikt? Dat er luizen gebruikt worden. Ja, dat klopt. Slijm worden gebruikt als kleurstof. Ja. Bijvoorbeeld ehm, als je witte en roze muisjes hebt, dan zijn die roze muisjes die zijn dan gekleurd met geplette uh, luisjes, inderdaad. Ja, en mensen die geen vlees eten hebben daar moeite mee, maar die zien dat niet. Dus. Ja, niet alleen mensen die geen vlees eten, maar ook bijvoorbeeld mensen die vanwege hun geloof een bepaald dier niet willen oh eten, hè, zoals ja. rund of varken. Ja. Eh, dat zijn natuurlijk wel mensen die vaak sowieso heel erg goed opletten. Uh, maar wat je dus ziet is dat bedrijven proberen eigenlijk die dieren te verbergen op hun etiketten door allerlei rare namen, zoals uh, of E322 of E900. Ja, dan weet je nog niks. En dan weet je eigenlijk niks. En dat, dat wil niet zeggen dat je het niet, per se niet wil eten als er een dood dier in zit. Maar wij vinden het als consumentenbeschermingsorganisatie wel heel erg belangrijk dat mensen wel zich bewust zijn van wat ze eigenlijk eten. En ik, we vinden ook dat ze daar recht op hebben. Ja. Is dat niet wettelijk vastgelegd, wettelijk vastgelegd dat dat eh, in plaats van één nummers, eh, ja dat mag hè? Dat, hoeft niet eh, nage, nagelegd te worden, uitgelegd te worden wat het is. Ja, het is eigenlijk een beetje wat je, wat je ook ziet in de suikerdiscussie. Hè? Dat er geloof ik eh, uit mijn hoofd 42 benamingen zijn van suiker. <laughs> Ja. En dat alles is dan bedoeld om ervoor te zorgen dat het woord suiker niet op de verpakking staat. Ja, ja. En zo zie je dus dat producenten op alle mogelijke manieren proberen om eh, te ontwijken eh, dat de consument kritisch wordt. Ja, wat kunnen jullie er voedsel aan doen? Nou, we kunnen vooral voorlichten. We hebben een complete nieuwe uh, informatiedossier op onze website gezet. Met een hele tabel waarin je precies kan zien van uh, waar komt dat nou vandaan? Mm isoninezuur, wat van dier is. Ja. Het gaat vooral om voorlichting. Eh, dat mensen echt moeten, moeten, moeten opletten van waar moet je opletten op zo'n etiket. Maar wat wij zouden willen als foodwatch is natuurlijk dat het beestje bij zijn naampje genoemd wordt en op de etiketten staat als jullie daarmee bezig zijn en je wil de fabrikanten benaderen, dan heb je het publiek daarbij nodig, eh, meestal? Ehm, nou ja, nee, we hebben vooral het publiek op dit moment nodig om gewoon kritisch te zijn. Goed mhm. te lezen en ons te wijzen op andere en dan laat de, campagne verder maar aan ons over. Maar vooral veel melden en veel laten weten via contact.foodwatch.nl. Dus etiketten lezen, hoe klein ze ook zijn. Want je hebt altijd het idee dat die lettertjes op die etiketten steeds kleiner worden. het is wel een vaak oh, zaak dat mensen oh, ze lezen. ja. heel veel trucs. Ja, ja, er zijn precies. heel veel trucs. Er zijn, uh, we hebben ook een misleidingstop 5 op onze website van mensen die dat interessant vinden. Maar mhm. het begint bij zo klein mogelijke lettertjes. En dan ook nog vaak in zoveel talen dat je heel lang moet zoeken. Mhm. En wat nu eh, de politiek wil, uh, las ik laatst in de krant, is eigenlijk alle etiketten afschaffen en daar een QR-code van maken. Nou, dan sluit je helemaal de mensen uit die uh, die, ja, dat weer niet willen of dus, kunnen gebruiken. je, je zou je afvragen of er iets aan de hand is met een bepaald product als het etiket zo klein is. Hm, ja, daar word je al achterdochtig van. <laughs> Ja, precies. maar, dat is ook eh, onze, onze taak hè, als ja, Dat is zo. Maar melden is belangrijk dus. Ja. ja. En niet denken, nou dat zal al wel gemeld zijn. Gewoon melden en jullie zoeken wel uit of het nog relevant is of niet. Ja, precies. Ja, eh, dat kan via de website neem ik aan? Ja, kan via de website www.foodwatch.nl. En duidelijk is waar je dan moet zoeken om dat te vinden en het even te melden via ehm, allerlei kanalen natuurlijk om het bij jullie terecht te laten komen. En wat gaan jullie er dan weer mee doen? Vanzelf. Dan gaan jullie weer verder daarmee om die fabrikanten te eh, benaderen? Eh, we zijn net begonnen met deze campagne. We gaan eerst even kijken wat de reacties zijn. Mhm. Ook de reacties van de industrie. En dan eh, zien we wel verder wat onze volgende stap wordt. We wachten het af, maar dat er iets moet gebeuren met die etiketten en duidelijker eh, omschrijvingen daarop moeten komen, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Nicole van Gemert van de Stichting Foodwatch over de verborgen dieren op die etiketten die eh, zichtbaar moeten worden. Dankjewel voor het gesprek. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep sais jamais qui tu es. Tu changes si souvent de visage et d'aspect. Toi, quel que soit ton âge et ton nom, tu es un ange ou le démon. Quand pour moi tu prends tour à tour tous les visages de l'amour. Toi, si Dieu ne t'avait mode ma joie et mon tourment, tantôt femme et tantôt enfant. Tu offres à mon cœur chaque jour tous les visages de l'amour. Moi, je suis le feu qui grandit ou qui meurt. Je suis le vent qui rugit ou qui pleure. Je suis la force ou la faiblesse moi, je pourrais défier le ciel et l'enfer, je pourrais dompter la terre et la mer, et réinventer la jeunesse.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 En dat was mooi. Stef Bos dus en papa. Hier in de show bij ZVL, de zondagmorgen van Zetveel. En verder Charles Aznavour met Tout le visage de l'amour. Wat een liefde. We kennen het ook in een Engelse uitvoering. Dan heet het opeens She. En je hoort het hier allemaal bij ZVL. Het gaat al richting 11 eh, uur. De tijd schiet lekker op. En wij zijn hier alweer aan de derde... Mm, en de vierde bak koffie komt eraan. Ho, we gaan straks een beetje hyperend de studio verlaten tegen 12 uur. Dus. Maar in die tussentijd heb ik nog een hele mooie keuze aan prachtige muziek voor je. Dus stay tuned. on me. Omroep ZVL. Yesterday, all my troubles seemed so far away as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. We zitten hier helemaal zen te zijn. Hier in het centrum van Terneuzen. Ja, wat een lekker nummer is dat. De Beatles en Yesterday natuurlijk een van hun mooie klassiekers. Een Adele die we niet zo vaak horen. Maar wel een mooi nummer uit 2021. Je hoorde Easy On Me. Straks eh, over eh, een minuut of 10, 12 gaan we beginnen aan ons eh, volgende uur. En daarin doet Jeroen van Gent zijn best. Dat is onze razende verslaggever. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan u van alles en nog wat. En wat dat is, dat hoor je straks over ongeveer 40 minuten hier bij veel. castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a day thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. you won't read that book again because the movie star who gets burned in a three way script Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Omroep ZVL We hebben gehoord hier bij ZVL. En hij stond opeens op de playlist vandaag. En ik dacht, hé, hey, dat is mooi. Daar genieten we weer even van. Ga even pauzeren trouwens. Oh ja, het was uh, eh, CD natuurlijk. Moet ik even vertellen. Hoort bij de job. Smooth Operator. Ik ga even van tussen. Even pauzeren. Een paar minuutjes. Een minuutje of vier. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me. Blijf bij ZVL. Want we maken het ook in het volgende uur hartstikke gezellig. En tot eh, aan 11 uur. Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. Oh, wat een romantiek. Tot zo!